Katrien Straatman met het NOS Journaal. Turkije-kinder en oud-Europarlementariër Joost Lagendijk denkt dat hem de toegang tot Turkije is ontzegd vanwege zijn werk. Dat zei hij nadat hij vanmiddag landde op Schiphol. Lagendijk werkte voor een krant en universiteit die de Turkse regering sloot vanwege banden met de Gulen-beweging. Lagendijk woont in Istanbul met zijn Turkse vrouw. Volgens de Turkse ambassade in Nederland had hij zijn papieren niet op orde en mocht hij daarom Turkije niet in. Minister Koenders wil opheldering van Ankara. De Piratenpartij moet op zoek naar een nieuw bestuur. Alle bestuursleden zijn overgestapt naar het Forum voor Democratie, het initiatief van Thierry Baudet, een van de mensen achter het Oekraïne-referendum. Reden voor de overstap is onvrede over het optreden van lijsttrekker Ancilla van der Leest, blijkt uit interne e-mails. Zij, zij heeft volgens de bestuursleden de Piratenpartij gegijzeld. Er zou weinig sprake zijn van democratie en transparantie. Uit dezelfde mails blijkt dat de ledenraad het bestuur naar huis wilde sturen, omdat de sfeer niet goed was en er niet goed werd gecommuniceerd. Ruud de Wild wordt de nieuwe middag-dj bij NPO Radio 2. Vanaf januari is de radiomaker elke dag te horen tussen 4 en 6, meldt de radiozender. De Wild maakt nu nog dagelijks een programma bij BNR Nieuwsradio. Hij neemt op Radio 2 de plek in van Wouter van der Goes die een avondprogramma krijgt. De bevolking van Sint Maarten gaat vandaag naar de stembus voor een nieuw parlement. Dat is de derde keer sinds het eiland in oktober 2010 een zelfstandig land werd binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft sindsdien al vijf kabinetten gehad. Het laatste, een interim kabinet onder leiding van de huidige premier Marlen, kwam een jaar geleden tot stand onder dreiging van een constitutionele crisis. Het weer, zon en wolken vanmiddag. blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen mogelijk wat regen in het westen. Verder is het vrijwel overal droog en vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NFC. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Aalsmeer 3 kilometer, daar ligt een band op de weg.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 your parachute and go. the winds don't catch you, I will, I will. parachute I am. Take a path.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

internet. www.zfmzandvoort.nl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 I'm a fireball. Wow.